Mariel Hageman met het NOS Journaal. De belangrijkste prijs van het internationale filmfestival in Berlijn, de Gouden Beer, is toegekend aan Black Coal Thin Ice van de Chinese regisseur Dao Jinan. De prijs voor beste acteur ging ook naar die film. Liao Fan speelt de rol van een oud politieman die als privédetective een serie mysterieuze moorden onderzoekt. Onderhandelaars van de Syrische oppositie in Genève zijn door het regime van president Assad op een terreurlijst gezet. Hun bezittingen zijn in beslag genomen. Ook zijn hun banktegoeden bevroren. De onderhandelaars ontdekten dat ze op de lijst stonden toen een notitie uitlekte. Volgens de Syrische regering is het besluit al twee maanden voor de conferentie in Genève genomen en heeft het dus niks te maken met de vredesonderhandelingen.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 En natuurlijk een hoop lekkere muziek. Als opening horen we Scott Diaz en Michelle Weeks met Praise Him. Die worden de Real Soul Remix. Onderweg zometeen nieuwe muziek van Ashanti. Dit keer gaat het samen doen met eh, Rick Ross, Marishi, Avicii. De plaat die al helemaal grijs gedraaid wordt en... Eh, nu afgelopen week zijn officieel uitgekomen met clip erbij. Maar gaat een tijdje mee. Avicii Addicted to You. Je hoort het nu hier op de radio. Een bijzonder goede avond. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swear I never I'm worth 50 million. Bricks on consignment. Kill Carolina. Uh, bulletproof coupes. Silk shirts designer. She wanted cappuccino, so I bought the Starbucks. 2.4, that's off two notch roll. Nickels on the corner, pickles in the salad, pictures on the wall, chickens in the attic, choppers in the phantom, bezels on the watches, hate in your heart. Really, you the target. They say I'm hard to kill. It's money on my head. Mastermind coming, still running from the Fed. It's boss. It's boss. I'm on it, then come on it. We gon' flaunt it. I'ma stand on top of the globe. I don't, I don't think you're ready yet. Why this thing is dripping wet? Tell me what you're trying to do. I could have you going higher than what you got in that cup. I could tear that thing up. I could tear that thing up. Got you creeping up behind as you feeling up on high. Usually I wouldn't give you none, but here I'm on. hit van uh, Ashanti. samen met Rick Ross met I Got It. En daarvoor hoorden we Avicii met zijn nieuwe grote hit Addicted to You. zijn antwoord, kan je nog herinneren? Weet je toch? nog? Op de avond van de Super Bowl. Toen eh, gingen Katy Perry en John Mayer gezellig samen naar een striptoken. En hij maar betalen. Ja, wereldwijd toe. Want hè, eh, hè, meestal betaalt de vrouw. Of hè, <laughs> betaalt de man, in dit keer is het geval de vrouw. Nou ja, hoe dat weten? Nou, die stripper, die maakte foto's en juist het schieten van die kikkies heeft de stripper in kwestie haar baan gekost... want in elke reglementenboek van elke striptoko op de wereld staat bij regel 1... maak een ontmoeting met de klant nooit openbaar. En als TMZ twee dagen later de foto's online piept... dan is ontkennen natuurlijk een beetje kroep. Ja, de bewijzen zijn al geleverd, hè. De stripper die een baan kwijt is, is een 23-jarige Cassidy. De grote baas zelf kwam speciaal naar de striptent... Uh, haar erover staan van alle collega's op staande voeten ontslagen. Want uh, te ontslaan, want uh, ja, hij werd een beetje in verlegenheid gebracht natuurlijk, hè. Want eh, ja, straks komen alle beroemdheden niet meer bij hem in, eh, in een van zijn toko's. Want ja, hè, dan wordt het allemaal openbaar gemaakt. Zitten we niet tot wachten. En het laatste nieuws, Lil Kim. Lil Kim, kleine ding, is eh, zwanger. Is inmiddels 39 jaar oud. Maar dat mag de pret allemaal niet drukken. Ik ben enthousiast, ik ben een paar maanden ver. En kan echt niet wachten. Ze stond met haar eh, babybuik op de New York Fashion Week... waarna de aanwezige pers nog even kan vragen hoe het zat. Ondanks haar zwangerschap is ze nog niet van plan om het rustig aan te doen. En ook na de geboorte werkt ze gewoon door. De baby heeft me nog uh, meer in een beest veranderd. Tegen zelf. De zangeres onthulde dit eh, niet wie, de vader van de kind is. Maar ze werd als laatste romantisch gelinkt aan de 36-jarige bokser Floyd Mayweather. Dus waarschijnlijk, dan komt nog een vervolg aan. We laat je zeker weten hoe het zit. Door met muziek op de radio. Want daar was ik natuurlijk te luisteren. Zaterdagavond CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. night Nightwalk met nu B.L.B. Tezamen met Priscilla met John Doe. Seems like your heart stops working the minute they close the curtain. You take off your mask and take off your costume. And if anyone asks, you're taking a small break. drinking some coffee, but everyone knows what you're doing. move slower just cause you got somewhere to go. So you take a few pills in Beverly Hills. But if anyone asks you, got a prescription, you got an addiction. Who do you think that you're fooling? John Everybody got a grip on the something. Even if it's just a field, the response of appeal. Maybe once, maybe twice, maybe hundreds of times, hundreds of times. Without it, it's just harder to function at times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed. Be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on a diet. So what you hiding? Just smash too many freaks, had too much to drink. I mean, had too much to drink. Left the club, ended up in custody. Random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me cause she walked in suddenly with a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell, clumsy me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be man enough to say that you did it. That's just how you prevent it. Well, I ain't no different. I love all the money, the fame, and the parties with beautiful women. I spent so much time as an underground artist, cause I was afraid to succumb to the business and what I become. But that what you judge, you become. The path with the greatest resistance. That's how the tables can turn when they pivot and change your perspective and flip your entire position. My whole life I've been dying and wishing to live and experience everything possible. When I told them my dreams, they just said it ain't logical. Now I can see it, it's optical. optical. shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon lights. funk, oude tijden herleefd. Jaren 70 eh, disco eh, classics uh, eh. komen weer tot leven in een nieuw dancejasje. Laat het zien dat erg veel. Ook heel veel rocknummers die worden weer opnieuw uitgebracht. En ook horen we Demi Lovato met Neon Lights en ook nog B.O.B. en Priscilla met John Doe. Dit is het tijd voor de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan nou, als eerste natuurlijk Brainwash, het wekelijkse feestje in Escape in Amsterdam... met onze eigen Zandvoorts en Raimundo. Vanavond heeft hij uitgenodigd Jetro Galou, MC's Marbo... en het begint allemaal om Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 uur. En voor meer informatie check even escape.nl. Maar in ieder geval elke zaterdag het feestje Brainwash... met onze eigen Zandvoorts Raimundo. Ook vanavond in eh, Club Air hebben we een feestje, eh, <laughs> het feestje, niet, het feestje voyeur. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 17.50 en wat krijg je voor die 17.50? Nou, eh, Mitchell Niemeyer, Delivion Reven, Aaron Gill en het Plan de Champagne Area 2. Dus ga gewoon even kijken. Vanavond in Air in Amsterdam het feestje voyeur. Nog meer leuke feestjes vanavond? Nou ja, er zijn er genoeg, maar ja, we kennen ze natuurlijk niet allemaal doen. Want dan hebben we een programma met alleen maar party-updates... en weinig muziek zie ik je vast niet op te wachten. Maar eh, ja, meer feestjes nog. Natuurlijk in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore. Begint pakken bij het rond de klok van 12 uur, duurt het 5 uur in de ochtend. En vanavond met DJ Waxfriend, Prime en Driva. En hosted bij Don Perignon. Vanavond dus in de Melkweg het feestje Encore. En als je vanavond wel wat stevige beats houdt... dan moet je naar de Sand gaan in Amsterdam. We hebben Hard Classics, begint op 10 uur, duurt op 6 uur in de ochtend. Interest 25 euro. Voor meer informatie check even Free 2 Party. Wel Free to Party, alleen dan Free met een 2 en dan Party.nl. Achter de deks onder andere Zatox, DJ Luna, The Prophets, Alpha, Daniel Mondela... DJ Terra en Gecko. En natuurlijk de members of Hard Classics. Vanavond dus in de Sand in Amsterdam. Hard Classics tot 6 uur in de ochtend. En vanavond in Haarlem, in de lichtfabriek, hebben we Latin Lovers. De plek waar je mij zeker kan vinden, altijd als de Latin Lovers bezig zijn. Begint om 11 uur tot 4 uur in de ochtend. De is 14 euro. En achter de deks Roog, Frankie Rizzardo, Jasper Klaas, Chris Rocks... Giorgio Star en de MC is Janto. Vanavond dus in Haarlem in de lichtfabriek Latin Lovers. En natuurlijk vanavond in de Stalker Ook een leuk feestje vanaf LPB. welkom met de Chemistry Lab Futuring Free Your Mind Magazine. Voor meer informatie check even clubstalker.nl. Onder andere Area 1, Baptist, Mr. Blunt, Caravan Man, Bad Screw. en Area 2. Mardi Gras, When the Shit Hits the Van en Mr. Pickle. Vanavond dus in de Stalker. Chemistry Lab Futuring Free Your Mind Magazine. Dus ook dat wordt weer een hele gezellige avond. En als je dan nou denkt van ik wil gewoon lekker in zoveel tijd. Ga dan gewoon naar Club Exposure. Daar is elke zaterdag wat te doen. Dus uh, tot vijf Gezellige muziek. Resident DJ's. Dus ik zou zeker even gaan kijken. Anders moet je even kijken op clubexposure.org. Daar vind je al die informatie. Gaan we snel door met muziek. Want daarvoor zit ik natuurlijk naar een Nightwalk te luisteren. Mark Mysterio, Jesse Forn. En de vocals zijn van uh, eh, Flowrider. Die hebben ze geleend van hem. Dus uh, het is allemaal eh, via het internet gegaan. Hè? Via de telefoon. Buddy on the floor. Je hoort hem nu hier op de radio. questo è solo l'inizio. Voor de Nightwalk op deze zaterdagavond 15 eh, februari 2014. De dag na Valentijnsdag. Voor de muziek van Kid Blitz met Brief. Daarvoor Paloma Faye met Get Can't Rely On You. En daarvoor Mark Mysterio. Jesse Forn en de vocals van Flo Rider met Booty on the Floor. Ja, ik heb vandaag een beetje weinig bier op. Of te veel, hè? Kan altijd natuurlijk, dus een beetje plaaggeblekt. Het is even tijd voor iets heel anders. Het tien boven beste plaat voor de dansgroep. Deze week op 10 blijven staan. Route 94 en Jesse Klein met My Love op 9. Twee plaatsen gezakt voor Funk Investigation met It Is Star Time. En op 8 een nieuwe in de top 10. Mosaïek met Gravy. En op 7 twee plaatsen gestegen voor de Criminal Vice met I Need A Miracle. En op 6 blijven staan deze week DJ PP met Queen of the Disco. Op 5 blijven staan Martin Garrix met Animals, de Oliver Helders remix. En op 4 ook een nieuw in de top 10. Burgers met Invisible. En op 3 een ex-plaatje. Ex-nummer 1 plaatje moet ik zeggen. Mercer met Turn It Up is er één plaatje gestegen weer. Hij was gezakt, maar hij is weer aan het stijgen. En ook in de top 10. Op 2 deze week Umaak met Groovebox en Sweet Harmony. En deze week op 1. De plaat die vorige week nog op 2 stond. Red Carpet met Alright. De Lucas en Steve Nothing But Fun Mix. Dat was de 10. Dat waren de 10 bovenbeste plaat van dansen. En ik kan je verklappen, die ga je zeker vanavond... Uh, ga er meerdere plaatjes van voorbij houden. komen de clubs. Dan we snel door met een andere plaat. Die er ook binnenkort in gaat komen. Hij is nieuw. Vers van de pers. Gary Kales en Andrea Martini met Your Love. noche será En daarvoor hoorde je Gary Kells en Andrea Martini met Your Love. stuurtje zit er alweer bijna op. Niet gebeurt zo meteen nog twee uur lang. De beste van de clubs in de mix op de radio. Oftewel de Global Housewives met DJ house op. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Nog een paar stukjes muziek als ik het red tot aan het nieuws. Gorgon City met Ready For Your Love. Maar is die DJ met Moon Shoes. En ik zeg tot zometeen. Blijf luisteren. for the start of something new. I'm ready to depart from what make me blue. I'm ready for my heart to let you through. But most of all, most of all, I'm ready for the rain to pour down on me. I'm ready for a change to come and set me free. I'm ready for my loss to become victory. But most of all, most of all. I'm ready for my eyes to see the light. But most of all, most of all, I'm ready to be strong, conquer my fears. I'm ready to be wrong, so I can be right there. has changed between you and I.